Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Iran zegt dat het een Israëlische druk neergehaald... die in de buurt probeerde te komen van een verrijkingsinstallatie voor uranium. Het zou een spionagetoestel zijn dat Iraanse troepen met een raket hebben neergehaald. Israël heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen. Het bericht komt op het moment dat het Westen opnieuw met Iran probeert te onderhandelen... over zijn nucleaire programma uit angst voor een atoombom. Iran weigerde gisteren nog internationale inspecteurs de toegang tot een verdachte militaire basis. In Rotterdam is vannacht een dronken Roemeense vrachtwagenchauffeur opgepakt. Hij bleek vijf keer de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben. Ook had hij geknoeid met zijn tachograaf, het instrument dat de rijtijden registreert. De Roemeen is zijn rijbewijs kwijt en moet 5900 euro boete betalen. Een Brit die in Sierra Leone besmet raakte met ebola is onderweg naar Groot-Brittannië. Een vliegtuig van de Britse luchtmacht heeft hem opgehaald in de hoofdstad Freetown. De man is de eerste Brit die het dodelijke virus onder de leden heeft. Hij werkte in een ebola-behandelcentrum in het oosten van Sierra Leone. Zwemmen Monique Nijhuis heeft bij het EK in Berlijn brons gehaald op de 50 meter schoolslag. De 26-jarige zwemster uit Twente bezorgde Nederland daarmee de vijfde medaille op het toernooi. Inge Dekker greep net naast de medaille op de 50 meter vrije slag. Ze eindigde in de finale als zevende. En voetbal in de Eredivisie heeft Feyenoord thuis een nederlaag geleden tegen FC Utrecht. In de Kuip werd het 2-1. NAC Breda FC Twente eindigde in een gelijkspel 1-1. En ADO Den Haag won thuis met 3-0 van FC Groningen. Eerder was PEC Zwolle in eigen huis te sterk voor Vitesse. In Zwolle werd het 2-1. En een kwartier geleden is in de Amsterdam Arena Ajax PSV begonnen. Het weer de komende uren verdwijnen de meeste buien. Helemaal droog wordt het niet. Morgen schijnt af en toe de zon, maar in de loop van de dag trekt een regengebied vanuit het zuidwesten het land in. Het is dan een graad of 18. Dinsdag veel regen, tijdens de buien niet warmer dan 14 graden. Dit was... Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de ring van Amsterdam, de A10 Noord richting Amersfoort... staat voor Nieuwedam 3 kilometer file.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 His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two.